uur. Het Holtkamp met het NOS-journaal. Actievoerende politieagenten gaan mogelijk niet meer naar alle spoedmeldingen. Als mensen na een ongeluk of inbraak 112 bellen... is het maar de vraag of de politie nog wel komt, zegt een actieleider in het AD. Hij benadrukt dat mensen in levensgevaar wel altijd worden geholpen. Dit weekend zijn vijf voetbalwedstrijden in de eredivisie afgelast... vanwege de politieacties voor een nieuwe CAO... Maandag overleggen de vier politiebonden over hoe het verder moet. Niet meer uitrukken voor elke 112-melding is waarschijnlijk het nieuwe middel om minister van de Steur onder druk te zetten. De minister wil de agenten wel extra geld geven, maar volgens de bonden te weinig. James Holmes, de man die drie jaar geleden in een bioscoop in de voorstad van Denver twaalf mensen doodschoot, is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij was door de jury al schuldig bevonden aan alle aanklachten. Hij had ook de doodstraf kunnen krijgen. De nu 27-jarige Holmes kocht een kaartje voor een nachtelijke première van de Batman-film The Dark Knight Rises. Kort na het begin van de voorstelling ging hij naar zijn auto, haalde daar vier vuurwapens op, bracht in de zaal een traangasgranaat tot ontploffing en opende het vuur op de bioscoopgangers. 70 mensen raakten gewond. Het tikibad in pretpark Duinrel in Wassenaar is gisteravond ontruimd vanwege een brand. Er was korte sluiting ontstaan bij een van de glijbanen. Ongeveer 900 badgasten werden direct geëvacueerd. Ze konden een paar uur later weer naar binnen om hun spullen op te halen. Twee medewerkers van het tikibad raakten licht gewond. Het weer in het oosten en zuidoosten flinke onweersbuien met kans op hagel. Het koelt af naar 17 tot 15 graden.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 in every way and forevermore and forevermore that's how you'll stay that's how you'll stay that's why darling it's incredible that someone so unforgettable unforgettable too.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 Alaska. You're.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 your blow.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 都暗淡。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

life is no Tu te prends pour qui Toi aussi, tu détestes la vie. sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée,